De motie, een milde vorm van een motie van afkeuring, is ingediend door de Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en D66, een Kamermeerderheid. De Kamer vindt dat Verburg steken heeft laten vallen rond de glossie Gerda en niet duidelijk genoeg haar excuus aanbiedt. Kern van de kritiek is dat het blad te veel over de persoon van de minister gaat. Verburg en premier Balkenende erkenden dat de glossie niet voor herhaling vatbaar is... en dat de naam en de vorm van het blad achteraf anders hadden gemoeten. Volgens hen was de glossie bedoeld om de aandacht te vestigen op het beleid van het ministerie van Landbouw en Deugden de intenties. Shell verkoopt geen benzine meer aan Iran. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband met het omstreden nucleaire programma van Iran. Amerika pleit in VN-verband voor verscherping van de sancties tegen Iran... en probeert bedrijven zover te krijgen dat ze geen zaken meer doen met Teheran. Bij protesten tegen de bezuinigingen is het in het Griekse hoofdstad Athene tot gevechten gekomen tussen demonstranten en de oproerpolitie. De politie gebruikte traangas toen betogers met stenen gingen gooien. In Athene zijn ruim 10.000 mensen op de been om te protesteren tegen het strenge bezuinigingsprogramma van de regering. Vandaag wordt er opnieuw gestaakt in Griekenland. De gegevens van 15.000 rijke klanten van de Britse bank HSBC zijn drie jaar geleden gestolen, zo heeft de bank vandaag bekendgemaakt zijn klanten die een bankrekening hebben bij de Zwitserse vestiging van de bank. De diefstal werd drie jaar geleden gepleegd door een voormalige IT-medewerker van HSBC. De bank maakte de zaak nu pas bekend omdat het grootste deel van de data weer boven water is gekomen. Volgens HSBC is er geen gevaar dat iemand misbruik maakt van de gegevens.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 Thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one thing.